Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het duurt nog wel even voor de scholen weer open mogen. Gisteren besloot het kabinet de scholen nog drie weken dicht te houden. Er zijn nog te veel coronabesmettingen en over de Britse variant is nog te weinig bekend. De basisscholen maken zich zorgen over hun leerlingen. Dit is heel zorgelijk, want het gaat nu nog langer duren. En we weten al uit onderzoeken eh, dat alle kinderen achterstanden oplopen dit schooljaar. Of eigenlijk dit hele jaar inmiddels. En dat kinderen ehm, in een kwetsbare situatie, dat die achterstanden nog veel meer oplopen. Ze hoopt dat het kabinet met een plan komt om dat tegen te gaan. Het kabinet praat trouwens met werkgevers over een coronaverlof. Dat is bedoeld voor ouders die thuis werken en nu ook nog hun kinderen moeten lesgeven. Daar horen we over een paar weken meer over. Het afhandelen van aardbevingsschade in Groningen gaat echt veel te sloom, zeggen de mensen die de schade moeten afhandelen. Uit een onderzoek van de Universiteit Groningen blijkt dat gemeenten, ministeries en instanties het gekmakend vinden hoe langzaam het gaat en hoe ingewikkeld het is. Ook na corona wordt er minder met de trein gereisd, verwacht de NS. Ze deden een groot onderzoek onder reizigers. Daaruit bleek dat 1 op de 6 minder vaak de trein zal pakken. Waarschijnlijk omdat ze dan nog steeds deels thuis werken of omdat ze inmiddels een auto hebben gekocht zodat ze niet meer met de trein hoeven. En afgelopen december kwamen meer pakketjes te laat dan in december 2019. Met Sinterklaas en kerst kwam 3% van de pakketjes pakketjes niet op tijd. Een jaar daarvoor was dat nog bijna 2%. Vindt deze onderzoeker helemaal geen slechte score als je kijkt naar de omstandigheden. Er is heel veel meer besteld. En zeker ook toen eh, in de kerstperiode ook nog die lockdown kwam... was dat de enige manier nog dat we aan kerstcadeaus konden komen. Wat verder opvalt, veel mensen deden mee aan Support Your Locals. Lokaal bestellen, dan zorgde het ook dat het heel snel bij je thuis was. Hè. Nou, het voorbeeld voor mezelf, hè. ik heb op kerst heb ik, eh, een, eh, iets van speelgoed besteld bij een lokaal speelgoedwinkel. En dat heb ik om 11 uur besteld en om 1 uur had ik het in huis. Heb ik nog het weer voor je. vanochtend af en toe zon, vanmiddag steeds meer bewolking. Het is droog, al kan het vanavond en vannacht stevig gaan regenen. Het wordt vandaag een graad of 6. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De A7 van Horen naar Zaanstad is helemaal dicht tussen Hoorn en de afrit Avenhoorn. De politie doet daar nu onderzoek nadat er een ongeluk gebeurde. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg om 11 uur vanavond weer vrij is. En er rijden geen treinen tussen Bussum-Zuid en Hilversum vanwege herstelwerkzaamheden aan het spoor.